Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De regering van Israël heeft een lijst ontvangen met namen van tien door Hamas gegijzelde mensen, meldt de Israëlische krant Haaretz. De gijzelaars worden volgens de krant later vandaag vrijgelaten. Israël heeft eerder al een lijst goedgekeurd waarop nog eens 50 Palestijnse gevangenen staan om te worden vrijgelaten. Eerder vannacht heeft Israël volgens afspraak 33 Palestijnse gevangenen laten gaan. De Israëlische gevangenisdienst heeft een namenlijst gepubliceerd van de vrijgelaten mensen. Volgens aan Hamas gelieerde media gaat het om 30 Palestijnse minderjarigen en drie vrouwen. Als onderdeel van de ruil zijn gisteravond 11 door Hamas gegijzelde Israëliërs vrijgelaten. Hamas heeft drie jaar lang met andere gewapende Palestijnse groepen getraind voor de terreuraanval op 7 oktober in Israël blijkt uit analyses van de BBC. Beelden daarvan werden gedeeld op sociale media. Er zouden onder meer oefeningen te zien zijn in een nagebootste kibbutz. Ook oefenden de Palestijnse groepen het overmeesteren van een neptank met Israëlische vlag... het binnenvallen van gebouwen en het nemen van gijzelaars. Veel van de beelden werden al ver voor de aanval op 7 oktober gedeeld, meldt de BBC. Inwoners van Soest kunnen misschien tijdelijk niet terecht bij het gemeentehuis voor bijvoorbeeld reisdocumenten. Na een brand even voor middernacht zijn de balieruimte en kantoren van burgerzaken daar beschadigd geraakt. Hoe de brand kon ontstaan en wat de gevolgen precies zijn voor de dienstverlening wordt onderzocht. Premier Sunak van het Verenigd Koninkrijk heeft een afspraak met de Griekse premier Mitsotakis afgezegd vanwege oneenigheid over de wereldberoemde Parthenon-sculpturen. Mitsotakis zegt tegen de BBC dat hij de kunstwerken wil terughalen naar Griekenland. Daar wil het Verenigd Koninkrijk niks van weten. Mitsotakis mocht nog wel met de vicepremier spreken, maar dat weigerde hij. Het weer, het kan glad zijn door eerdere sneeuwval en bevriezing.